Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU-landen proberen het eindelijk eens te worden over een boycott van Russische olie. Al weken liggen de landen overhoop over de vraag of ze Rusland kunnen straffen door geen olie meer te kopen. Sommige landen, zoals Hongarije, zijn erg afhankelijk van die olie en willen eigenlijk geen boycott. Correspondent Kizia Hekster. Tot nu toe is de behoefte aan die olie groter gebleken dan de behoefte om te stoppen met het betalen van Poetin voor die olie. Geld waarmee Poetin die eh, oorlog in Oekraïne deels financiert. En dat is natuurlijk pijnlijk. Vandaag en morgen proberen de EU-landen er alsnog uit te komen. Het lukt ziekenhuizen nog niet om de achterstanden weg te werken. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Door corona hebben ziekenhuizen operaties en behandelingen moeten uitstellen. Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is wel wat aan het dalen, maar nog steeds erg hoog. De brandweer is vanochtend in Leiden met zes man en een brandweerwagen uitgerukt voor een bijzondere oproep. De brandweerlieden moesten een paar op maat gemaakte schoenen uit een ondergrondse kledingcontainer vissen. De eigenaar had per ongeluk de schoenen weggegooid. De missie is gelukkig wel geslaagd. De schoenen met een waarde van 2000 euro zijn weer bovengronds. Ballonnen, slingers, spandoeken en gejuich. De inwoners van Ulft in Gelderland trokken vandaag alles uit de kast... om hun eigen held Koen Bouwman te onthalen. Na een succesvolle Giro d'Italia en met een blauwe trui in de achterzak... bezocht de wielrenner zijn ouderlijk huis. daar stond de hele buurt klaar om hem op te wachten. Deze buurvrouw is super trots. We hebben Koen hier zien opgroeien, hè? dus eh, van een klein mannetje eh, naar dit. Eh, dus uh, ja, zijn ja, hartstikke blij voor hem. Hij blijft koentje. <laughs> De wielrenner is overrompeld door alle aandacht. Dat ze dan nu hier staan allemaal op te wachten. Eh, ja, wat ik zeg, ja, superleuk. Dankbaar dat nu alles op zijn plek valt en eh, alles valt een keer goed. Uiteindelijk gewoon de, ja, de mooiste drie weken om mijn fiets uh, wat ik tot nu toe heb beleefd. Tijdens de wielerronde in Italië won Koen Bouwman twee rondes en het bergklassement. Het weer een graad of zes vannacht. Morgen eerst zon, daarna trekken buien over. En het kan ook onweren. Het KNMI komt alvast met een waarschuwing. In het zuiden en midden kan het flink tekeer gaan. Later op de avond verdwijnen de buien weer. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Eh, dat het de eh, avond is eh, van Simulation Adaptation... is het min of meer ook de avond van artistiek. En dat schrijf je dus met R, schuine streep. Dus eigenlijk een slash. En dan T-I-S-T-I-Q-U-E. Zo schrijf je het. En achter deze man, of achter deze naam... schuilt Ruben Rietveld. Dat is een DJ-producer. En eigenlijk is het ook nog een beetje een techno-man. Zo moet je het eh, omschrijven. Asteroid is dit. Eh, dat nummer dat heb ik eh, even bij de Zandvoort Draait Door ook al laten horen. En nu komt hij nog voor de tweede keer voorbij. En dit uur, in het laatste uur van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Bovendien is het ook een productie, deze, deze, deze single. Of tenminste, het nummer uit 2022. Dus hij telt mee voor dit jaar. Um, goed, we gaan er nog eentje doen. En eh, dan is het weer tijd uh, om eh, de heren er eerst bij te vragen. Vorige week bracht zij een nieuwe single uit. Flora Sophie met The Salt en The Sand. Harvest the salt and the sand From the sea to the home And the sea is the home to the fish. And all that we wish is a cure. pretend was hem eh, Flora Sophie met Not in... Eh, nee, de Sand, de Salt en de Sand. Jongens, kom er zo wat niet meer uit. Um, <laughs> dit is wel heel erg. Eh, de heren gaan zich weer gereed maken voor een volgende set. het is dan de laatste set die ze gaan spelen. Eh, daar zit nog iets eh, nieuws tussen als het eh, goed is. dus wat dat er gaat, ben ik ook heel nieuwsgierig wat dat gaat worden. want ja, ehm, Don't Need a Reason Why verdient natuurlijk een opvolger. Dus in dat opzicht gaat er nog wel wat gebeuren. Straks, als zij uitgespeeld zijn gaan we natuurlijk ook nog even met, eh, met de heren eh, Jasper en Tiam eh, nog even praten over wat de plannen nog verder zijn als het gaat om het materiaal wat ze uit gaan brengen. Ik kijk even naar ze of ze al redelijk in gereedheid zijn voor, voor het een en ander. Ik, ik ga ervan uit haast van wel. Ik ben er klaar. Jasper is er in ieder geval klaar voor. Het, de vraag is of Tiam ook er klaar voor is. Ja, nu wel. nu wel. Dus, dus ik ben heel nieuwsgierig. Eh, gaan we met het eh, nieuwe nummer beginnen. Eh, not, not, the Same heeft hij als werktitel. Ik weet niet of dat uiteindelijk ook de, de, echte titel gaat worden. Maar in ieder geval, het is nieuw materiaal. Ehm, hier, is, hier zijn ze Simulation Adaptation. Dankjewel. <laughs> ja? It's not the same without you I just want to make that clear Even though this year has been a little weird I just want you to know That it won't be the same, no it's not the same Now we've grown another year yet we're still living in fear We played a game and hope that someday we will find a way Cause I just want you to know That it won't be the same, no it's not the same without you But will it ever feel the same? Or we simply lost our way? I haven't seen you for a little while But that's okay Cause I know it might be Might be time to move on but before you disappear I think it's time to dry your tears Before you drown in them Oh, there must be a better way Cause I know it might be Might be time to move on Yo. ik ga straks even vragen wanneer, eh, de, wanneer dit kunnen gaan verwachten. Maar dat, eh, ga, ik, eh, dat ga ik zo doen. Maar eerst is het nog... nog ja, zie We gaan het zo wel, wel even over hebben natuurlijk. Maar we hebben er nog eentje. Ehm, Feel It In My Bones. Dat, dat is het, het laatste nummer. Ehm, staat dat ook nog toevallig op dat ene ja, Ja, ja dat is het laatste nummer. Dus daarmee sluiten we de show ook altijd af. Ach, ja. ja. Dus ja, hier ook. Hier ook. Nou, eh, dan, dan, sluiten we dus af met Fill It In My Bones. <laughs> Eh, het was leuk dat jullie even live hebben opgetreden. Maar we gaan straks nog even met jullie praten. Simulation Adaptation. Voor de laatste keer. the broken backs and tired legs, the final miles we walk. As if you want to go to bed, but the caffeine keeps you up. Are you desperate for another time where you could do without just fine? It's not your choice, let's make some noise Cause today the sun will shine And something feels like home It's all I've ever known I can feel it in my bones The sun shines today It's all the same and the sun drives me away. But every time that I get out, I wish that I had stayed. Is there something that I fail to see? For I am done being afraid. There's nothing wrong inside of me Cause day the sun will shine And something feels like home It's all I've ever known I can feel it in my bones The sun shines today ja, ja, ja. Nou, dat maakt niet uit. het, eh, dat was een... Um, feel it in my bones. Ja. Dat was eh, het, het, laatste van eh, dit blokje. En ehm, we gaan straks ook even met ze praten. Maar eerst de nieuwe single die deze week is uitgebracht door Ned Francis. Vorige week heeft hij dat gedaan. nog net een beetje eigenlijk tijdens eh, de, de uitzending eerlijk gezegd eh, is dat een beetje gebeurd. Eh, Ned Francis heeft meegedaan als een van de kandidaten in de Night Edition van de Rob wordt. Uiteindelijk wist hij hem ook te winnen. En dat ja, is natuurlijk wel de nodige bekendheid wat hem heeft opgeleverd. De nieuwe single van Ned Francis heet Daniel. swerving, don't know what to do. Oh, I want it all, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it all, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. I take what's mine, I need phone. What would you do to survive? What you gonna do just to eat? When it's time to go ride, gotta pull up with that heat like whoa, swerving. From all my mistakes, I be learning. Tragic, ayy. Eh, the way I'm a bloke with that magic, let's go. I got millions on mine, couple thousand in sight. Bad bitches in line, blations that I like, go work it. The way that she dropped to the floor, make a nigga want more, my bitch gon' twerk it. Ayy, eh, don't even know what to do. Swerving on the grind, I came too far not to lose. Whoa. Oh, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that pain in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that. I fuck up a check, but then get it all back and then double that stack, all that cash flip. I got all my money in silence, they thought man was broke. I love that type don't show too much, cause if they know too much, it's anticlimactic. There's no holding me up. Way I'm blowing this up, I'm like gas and a match flip. Blowing up, man, I'm tapping, tapping hard. Show I'm not cracking, cracking, grinding hard, no lacking, lacking. All these niggas be capping, capping. Read my notes, get the stacking, stacking. When it all ain't come here to lose. Rising up, need the highest view. Swerving round now, what's happening, happening? Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I'll take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I'll take what's mine, I need that paid in full. een actief eh, clubje, dat 3 eh, voor 12 Noord-Holland uh, Ah Nou ja, ik heb het over 3 voor 12 Noord-Holland in zijn algemeenheid. Waar ik dus zelf ook een onderdeel van uit ben. En we besteden bijna eigenlijk alles, aan alles aandacht. ook bijvoorbeeld bij een nieuwe clip die hoort bij dit nummer. Namelijk van Suzanne. Suzanne met Arrow. Ehm, dat was haar, haar ja, min of meer debuut videoclip die vorige week eh, werd eh, gepresenteerd. En die ook eh, terug te, vinden is op de website van 3 voor 12. Ehm, maar goed, we hebben natuurlijk nog een beetje de bobbel met de heren Jasper en Tiam. Want ja, zij hebben hier vanavond gespeeld. Simulation Adaptation, zo heten ze als ja, duo. overwegen jullie nog, nog uitbreiding als jullie ooit nog eens een keer heel, op een grotere podium willen gaan staan of niet? Met meer mensen erbij. Ja, bedoel... normaal spelen we nu al live met een aantal mensen. Met vier mensen wel staan erbij. Ja. Maar eh, ja, we hebben wel eens vaker gehad om ook wat mensen nog bij, eh, bij de, kern van de band zeg maar, te trekken. Hmm. Ook om het, eh, om het schrijven wat gevarieerder te maken en zo. Ja. Maar tot nu toe nog niet gebeurd, dus misschien. Misschien. Het is nog, dus hoofdzakelijk zijn jullie het nu met z'n tweeën die dat, die dat doen. Ehm, hoe is het ontstaan? Wie kan ik daar het woord over geven? Ah, ja, Oké, nou, eh, dan, moet ik, eh, moet ik die, eh, nou, weer... die, moet gaan graven in zijn geheugen, weet ik wat. <laughs> Nee, ik ken Jasper al, al heel erg lang. En, en we gingen altijd gewoon een beetje beetje na school een beetje random stomme liedjes maken... die nergens op sloegen, <laughs> radio jingles of gewoon domme, domme rap-achtige dingen. Ja. En eigenlijk sinds 2019 of zo eh, kwamen we op het idee om dan maar gewoon een keer die energie in iets serieus te steken. Ja. En dat werd dan eh, Simulation Adaptation. En Dat hebben we dan gevierd met het eerste EP'tje. En dat vonden we zo leuk. Toen gingen we nog een album schrijven. En dat was ook wel leuk. Wel vermoeiend, maar wel leuk. dus <laughs> nu blijven we eigenlijk nog steeds de nummers schrijven. Ja, eh, dus is, eh, is, die EP nog op eh, Spotify nog ergens? Ja, ja, alles is op Spotify te vinden. dus, dus, YouTube ook, geloof ik. Dus, Bandcamp ook? Oh, Bandcamp. Bandcamp, ja, vooral Bandcamp promoten. Ja, nou, ja, Bandcamp helemaal. Apple Music, ik weet het niet. Bandcamp. Daar zitten jullie dus ook op. Ja, we zitten wat, ook eh, wat eh, nou, eh, eventjes specifiek even op Bandcamp. Maar wat is daar zo fijn aan, aan dat medium? Of de manier... Ja, we, ja, wij gebruiken het niet heel veel. Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je onze muziek overal kan vinden. En daar hoort Bandcamp dan ook bij. Maar ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat we niet zo super actief zijn op Bandcamp en met het promoten ervan. Maar het voordeel is wel dat je in principe meer geld zou kunnen verdienen met je muziek. Maar ja, voor ja, ons... Want wij als wij een artikel op onze website... Uh, zijn wij gauwer geneigd om Bandcamp eh, te gebruiken. Oké. Dus dan weet je dat alvast. Nou, ja, eh, dat dus is gelijk meteen een... er zit ook meteen... hij is ingesloten, die tip. Hè? Ja, die, <laughs> zeker. <laughs> Dus, maar goed, dat, ja, wij hebben tegenwoordig een, een, fijne website... waar we ook het nieuws op kunnen delen. Dus dat... en dan heb ik het niet over 3 voor 12, maar over alt fm.nl. Dus eh, dat is eh, ja, nou, we zijn uiteindelijk eh, hebben we de samenwerking aangegaan met 3 voor 12 Noord-Holland. dat is sinds 2020 ontstaan. Dus, en dit is nu vanaf september 2020 doen we dit. Dus ja, ja, elke leuk. maand eventjes gewoon de, de, de releases <laughs> die er eh, min of meer zijn geweest eh, in de provincie Noord-Holland. Nou, daar zijn er weer een eh, hoop geweest. ja. ja. en jullie hebben daar vorige week onderdeel van uitgemaakt. dus ehm, eerst die, die single die jullie vorige week hebben uitgebracht en zit stiekem nu ook eh, hier eh, zat er ook eentje in verstopt. Eh, is dit misschien alweer mogelijkerwijs dat er weer iets van een EP aankomt, komt, Jasper? ik, ik, denk er persoonlijk de komende zomer niet, misschien van de winter weer. Ja. Maar ja, zeker omdat we vorig jaar zo'n zo'n groot project hebben gedaan... leek het ons verstandig om nu even het klein te houden, ook voor onszelf. Ja. Om het weer een beetje, een beetje op te pakken. En weer, er, weer erin te komen en wat, nieuwe energie te komen. In plaats van ons gelijk vastleggen aan een, eh, aan een groter eh, project. Ja. Dus eh, komende half jaar niet. Maar misschien daarna weer wel. Oké, dus, dan, dus het is nu gewoon even de tijd nemen en kijken of er nog leuke optredens... zeker, zeker. Ja. Zitten, die, zitten die er eigenlijk nog in of niet? Uh, nou ja, we gaan nog een keer bij N201 spelen. in Aalsmeer. N201, hè? Ja, dat, is... de weg tussen wat is het? Utrecht, Vinkerveen, Ja. En, en Zandvoort. Want ja. Zandvoort is het eindpunt van de N200. We hebben, net eh, we hebben er net nog gereden. ja. <laughs> Maar eh, ja, dus dat is heel leuk. En voor de rest nog even kijken wat op ons pad komt. Ja. Eh. nou ja, goed. dus dat, dat is een beetje, een beetje het, het spoorboek hier voor de komende tijd eigenlijk. Ja leuk, hè? Spoorboekje, Train to No Man's Land. Eh, <laughs> dat is wat, eh, om wat eh, te noemen. Nou ja, als we dan... nou ja, goed, kijken of we, nog zo direct tijd over hebben. Dan kunnen we misschien nog iets van dat album laten horen. Maar we gaan eerst even een nieuwe single draaien. Ik was in de veronderstelling dat die morgen uitkwam. Nee, zei Stephen John Howard, die achter uh, Ten Katerstraat uh, schuil gaat... die zegt nee, het is 3 juni prima, maar ik eh, draai hem toch. Eh, dus eh, wat dat er gaat, dan heb ik hem gewoon wel heel erg vlot al in bezit. Maar voor de, die mensen, Puerto Sol, die is vanaf 3 juni dus echt te krijgen. Maar je hoort hem nu al. En dat is dus de nieuwe single van Ten Katenstraat. Sick. En eh, Pom, eh, die kennen we nog eh, uit de Rob Agda Award. daar hebben ze aan meegedaan. Ik geloof zelfs dat ze nog redelijk gescoord hadden in een van die edities. maar ze stonden, en dat kan Marcus denk ik wel bamen. Want Pom, hè? Pom stond... pom, pom, pom, pom, pom. Die stond op het hoofdpodium, hè, toch? Bevrijdingspom. Jubilair. Oh, zie je? Ja, eh, dus ergens in de verte hoor ik eh, Jupiler Podium. <laughs> Eh, hij komt ook nu even deze kant op. jij, gaat, gaat, gaat nu vertellen dat, dat ze dus ook daar ergens op te zien waren. Ja, ja, het is Jupiler Podium. Ik heb net toevallig gisteren alle foto's uitgezocht. Als, ja. als huisfotograaf van Bevrijdingspoort. huisfotograaf, ja, ja. ja, ja. En tegenwoordig ook een klein beetje fotograaf ook voor dit medium. 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, eh, dat en kom eh, je ook nog eens een keer voorbij. Dus ja, dit bent van op het Jupiler podium. En uh, eh, spetterend optreden. Zijn, ja. zijn, leuke, zijn leuke foto's uitgekomen. Oh, toch wel? hebben ze er ook op gereageerd? Dat, nee, nou, zij hebben ze nog niet gezien. Want het zijn echt letterlijk pers oh. van de pers. Oh. ze moeten oh. nog naar het archief ah, en ah, ah. verspreiding toe. Dus... Maar eh, het, was, had wel, het was wel redelijk schaars gekleed, moet ik zeggen. Wie? Eh, Lisa van Pom. Eh, Pom. Ja, oh, ah. de, de, liedzangeres. Nee, Lisa. Dat, ben jij, dat is jouw onderdeel. ik maak foto's, jij weet niet aan. <laughs> ja, en zo eh, vullen we elkaar aan. Ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. <laughs> dat is goed. Ehm, goed, eh, dat was even Marcus van Dam, mensen. De, de, de, technicus. We doen het uiteindelijk met z'n drieën. Want eh, Martijn Luiten zit tegenwoordig ook bij het team van Alternative FM. Dus, dus wat dat gaat, is, dit, uh, is dit een programma wat niet alleen op mij draait, heren. Dus ehm, goed, we hadden het net over optredens en muziek. Ehm, nou ja, we gaan nog even terug naar het eh, verleden. Eh, hoe lang bestaat Simulation Adaptation dan eigenlijk al? Drie jaar denk ik? Ja, dus... Eh, dus sinds 2019... Officieel drie, jaar. Drie jaar maar wat Tiam net al zei, we maken al heel veel langer muziek ja, ah, Oké. ja, ja, ja. Ja, ja ehm, nou ja, goed. Jullie maken muziek. Maar invloeden vrienden. Waar eh, zitten de, de, invloeden van, eh, van jullie? Door wie zijn jullie beïnvloed? Wie zijn jullie helden? <laughs> Muzikale helden. Om de heen. Ja, dat zou ik ook al zeggen. Eh... Oh jee, jeetje. jij mag beginnen. Oké, ik zal oh, beginnen. Oké. Ik, zal beginnen. We gaan naar Omsterbeurt gaan we eentje <laughs> noemen. ik begin met de MGMT natuurlijk. Eh, MGMT? Ah, ik denk ergens Pink Floyd ook wel. Ja. Ehm, washed Out is ook een van ons dat zegt mij niks, maar goed. Het is een eh, Amerikaanse synthwave dreampop pop eh, Ja, ja, ja. precies. Wel een aanrader. Um, ja, er bestaat ook een Duitse band. Eh, die zijn nog heel klein. Die heet Markokka. <laughs> Ja. Ja. en, En, Heb je het gehoord, Marcus? Duitsland. Ja, dat, dat, is ook zeker... Ja, ja, ja. zijn helemaal niet lang bezig. Maar dat zijn zulke fantastische muzikanten. Dat is wel echt een aanrader. Ja. Uh, nou ben jij weer. <laughs> Ehm, hebben we nog meer? Hebben we nog meer? Lord Huron. Eh, The Beatles, Lord Huron. Ehm, oh, eh, ja. het schiet al eh, aardig op. Zoiets. Ik denk dat dat het wel is, ja, ongeveer. Nou, dan, dan, is er een aardige lijstje al eruit gekomen in dat, dat opzicht. Ehm, nou ja, goed, we hebben het al over optredens gehad. Over dat er nog, dat er nog meer dingen aan zitten, zitten komen. Hè? De, Zeker. Ja, het is natuurlijk een, eh, een tijd dat het weer allemaal kan. Maar jullie eh, zijn dan... Eh, nou, jullie zeggen dan van... Nou, we hebben wel weer het nodige, de nodige vlieguren weer gemaakt. Dus we doen het even kalm <laughs> aan. Ja, dat, is, dat gaat vooral om de studio. het optreden valt dan wel weer mee. Het is vooral dat we afgelopen, afgelopen jaar heel veel tijd in dat project hebben gestoken. Mhm. Dat zijn er 19 tracks of zo. 19? 10. Nee, 9 of 10. Het zijn er 10. 9 10, ja. Dus eh, op die manier heeft dat ons heel veel eh, tijd gekost en energie. En eh, dat heeft er ook toe geleid dat wij het, even een tijdje zat waren <laughs> om muziek te schrijven. En vandaar dat we het nu weer rustig aan het opbouwen zijn eigenlijk. Ehm, is het de bedoeling ehm, ook over even naar, terug naar de Train to No Man's Land? Daar zat duidelijk een heel thema in. Ja. Want wat je tegenkomt onderweg zijn mensen die instappen zijn mensen waarmee je praat. En er zijn dan weer mensen die uitstappen en zeg je... Goeiedag. En dan ga je weer verder. Dan zit er weer iemand anders tegenover Dat, dat was een beetje de sfeer van, uh, van dat album. Ja. Is het uh, de bedoeling als, je weer, eh, als jullie weer een album maken... dat er dan ook weer zo'n soort van rode lijn ergens mee moet zitten? Ja, ik denk dat wij wel, wel een liefde voor, eh, voor concepten hebben. Dus ja? Eh, ik, ik, denk dat dat hoe dan ook er wel op de een of andere manier in gaat zitten. Ja, ja. ja rode lijn in een album is ook wel iets wat ik... Eh, wat, wat net het album, als het al tof is, dat net naar het volgende niveau kan tillen. Ja. Al die invloeden die wij net noemden. Heel veel van die bands die <laughs> maken ook, albums, conceptalbums. Dus daar zijn we wel door geïnspireerd. Ja, ja ja. Eh. maar die drie nummers die we dan nu eh, van plan zijn om uit te brengen... daar zit dan iets minder een thema in. Omdat we dus al net dat eh, ja, ja grote conceptachtige dingen hebben gedaan. En dat is toch wel vermoeiend. Ja, het is nu gewoon even vrijheid. kijken wat erin... in. wat, is, kan dat kan natuurlijk ook gewoon het nodige opleveren. Hè? Als je in een ontspannen toestand ergens zit. Ja. Noem maar wat. Zeker. Ja, zeker. Maakt het in ieder geval een stuk makkelijker. <laughs> ja, hoe in, in, in wat voor opzicht? Eh, je, zit niet je zit niet vast aan het, aan, aan, aan het concept wat je voor jezelf gecreëerd hebt. Het, is veel minder een puzzel die je ah, eh, stuk voor stuk eh, elke avond weer opnieuw probeert te halen. Ik, kan me voor, ik kan me voorstellen dat als je een concept hebt, dat je dan op de... En dan heb je een nummer en dan denk je van... Ja, past het nou of past het nou niet? <laughs> Dat je er nachtenlang wakker van ligt. Eh, <laughs> zo is nou, in, het, begin gaat dat heel snel, want dan heb je een concept... en dan wil je graag snel die dingen zo goed mogelijk op papier zetten of iets. Maar naarmate je er langer mee bezig bent... wil je het steeds meer perfectioneren en gaat het steeds meer... lastig worden om er ook weer iets bij te schrijven... wat daar dan ook weer precies bij past. Omdat je toch weer een paar maanden verder bent. Mhm. Eh, ja. ah, zo werkt dat dus een beetje. Nou, ehm, ja, eh, nog even. Want eh, ja, we zijn een beetje aan het eind eh, van, van alles gekomen. allereerst, hoe vonden jullie het? Superleuk. Ja. ja. Zeker. we zijn super blij met de uitnodiging. het was voor ons de eerste keer dat we zo akoestisch hebben gespeeld. Ja. Wat ik zei, we zijn normaal met zes man. Ja. En, eh, maar ja, ik, eh, ik ben niet ontevreden. Nee, <laughs> zeker. wel voor herhaling vatbaar. Ja, ja, ja, dat snap ik. Dus, eh, maar dat zal wel even duren, denk ik, voordat het weer zover is. <laughs> Zeker. voordat jullie weer de, nodige energie er weer in hebben zitten. <laughs> ja, moet natuurlijk wel een beetje gezellig blijven. Kijk, dus, volgende maand weer. Ja, nee, ik denk niet dat dat, dat het werkt. maar goed, ik vond het leuk dat jullie er waren. Dank ja, en nog even één ding. Waar zijn jullie te winnen? Eh, Overal? Simulation Adaptation op eh, Instagram. YouTube. YouTube, Spotify. TikTok. TikTok. TikTok. <laughs> Daar zijn we nog niet zo goed in. Het is 2022, je moet met de tijd mee. Dus we hebben ook TikTok nu. Ja. TikTok ook. Ja. Oké. Eh, heren, dank voor de, de komst. En wellicht tot een andere keer. Dankjewel. Dankjewel voor dat we mag, mochten komen. Oké. Okay. Um, ehm, we gaan uh, nog even wat eh, muziek uh, laten horen. Uh, bijvoorbeeld deze van Brian Richards en Close. Yeah, yeah, yeah, yeah. go. Talking about care where we end up I want sugar loose Cause as long as you're here I'll be fine I want sugar loose Who knows, who knows, who knows uh, Where we end up, baby, no one knows We used to do this with a bike, now a car How far we get, we don't care about that Let's explore the rest of the world Come on Memories, memories, let's make a lot of memories. Memories, memories, let's make a lot of memories. We might end up on the beach doing liquor games. Before we end up drunk in a hotel under a different name. I'm just saying. We can look into some cultures too. Learn a thing or two or three or four. Me, I'm more when I'm with you. I'm never miles in. Who knows how far we go? Talking about a road trip care where we end up. I want sugar loose. Cause as long as you're here, I'll be fine. I want sugar loose. Who knows, who knows, who knows what we might find? We can dress up nice for the nighttime. Take it to a fancy spot we cannot pronounce. Have you ever had dinner at the Sky Lounge? Tell me what you wanna do. I'll come through for you. place I'd rather be. Cause they got nothing on you. They got nothing on you. I feel at home when I'm with you. With you, with you, yeah. Hundred miles in, yeah. Who knows how far we go. Talking about a road trip, road trip. Don't care where we end up. I want you close. I want you close. Cause as long as you're here, I'll be fine. I want you. Thank you. you start shine bright achter elkaar. Eh, Brian Richard met Close. Daarachter eh, Panda Noir met You Want To. En daarachter Rona Rode met A Little More, More Of You. Eh, niet alles kwam uit die maand mei van Panda Noir.